Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Vanaf vandaag hebben brandstoffen aan de pomp een andere naam. Zo zijn alle symbolen voor benzine rond met een E en een cijfer die het ethanolgehalte aangeeft. Zoals E5 en E10. Diesel wordt B7, voor LPG verandert er niks. De Europese Commissie en consumentenorganisaties hopen met de nieuwe uniforme brandstofsymbolen verwarring te voorkomen. Voorlopig zijn ook de oude namen nog steeds te zien op de pomp. Jeugdartsen willen niet gevaccineerde jongeren vragen om toch na te denken over een inenting, zegt de Vereniging van Jeugdartsen Nederland tegen het KRO-NCRV-programma De Monitor. Zo willen ze de dalende vaccinatiegraad een halt toeroepen. Jongeren mogen vanaf 16 jaar zelf kiezen of ze ingeënt willen worden of niet. Hoe de artsen de groep gaan benaderen is nog niet bekend. Turkije zou video- en audiobewijs hebben dat de vermiste Saoedische journalist Khashoggi is vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul. Dat meldt de Washington Post, de krant waar Khashoggi voor werkt. Op audiobestanden zou te horen zijn hoe de journalist wordt gearresteerd, gemarteld en gedood. Saoedi-Arabië zegt dat Khashoggi gezond is en het gebouw heeft verlaten. Het lukt niet om de smokkel van drugs en kleine telefoons in gevangenissen tegen te gaan met een speciale scanner. Een proef daarmee is mislukt, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid. De zakjes drugs en mini-telefoons zijn te klein om op deze manier op te sporen. Wat wel werkt is een speciale telefoonhond. Binnenkort krijgt de politie een tweede telefoonhond voor gevangenissen. Het nablussen van de grote brand bij het recyclingbedrijf in Dongen gaat nog dagen duren. Het vuur begon gisteren aan het begin van de avond in een loods. De rook was tot in de wijde omtrek te zien. Bij de brand kwamen ook de schadelijke stoffen vrij, maar extra maatregelen, naast de waarschuwing om uit de rook te blijven, waren niet nodig.